Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Paus Franciscus heeft de massamoord op Armeniërs door het Ottomaanse Rijk... de eerste genocide van de 20e eeuw genoemd. In Turkije zijn in 1915 honderdduizenden Armeniërs gedeporteerd en vermoord. De paus gebruikte het woord genocide tijdens een dienst in de Sint-Pietersbasiliek... waarin de moord op de Armeniërs van 100 jaar geleden werd herdacht. De Armeense president Sarkisian was aanwezig bij de dienst. Turkije erkent dat er Armeniërs zijn vermoord, maar ontkent dat er sprake was van een genocide. Islamitische Staat heeft videobeelden naar buiten gebracht die de berichten van vorige maand lijken te bevestigen dat jihadisten de antieke stad Nimrud hebben vernietigd. Vorige maand zei de Iraakse minister van Toerisme dat IS zwaar materieel inzet om historisch erfgoed te vernielen. En in de video is te zien hoe ruïnes worden verwoest met behulp van bulldozers en explosieven. Nimrud is een van de oude hoofdsteden van het Assyrische Rijk. Dat rijk lag duizenden jaren geleden waar nu het noorden van Irak en Syrië is. In Zeeland, in de badplaats Renesse, is vannacht een massale vechtpartij geweest... en er zijn zo'n 75 Duitsers opgepakt en naar de gevangenis in Breda gebracht. Dat meldt de politie. Toen de politie iemand van een groep wilde aanhouden vanwege mishandeling... keerde de groep zich tegen de agenten. Tenminste, twee van hen raakten gewond. Een van hen werd met een bierpul op het hoofd geslagen. De agenten zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Zeeuwse politie zoekt getuigen. Max Verstappen is uitgevallen in de grote prijs van China. Met nog drie ronden te gaan blies de jongste autocoureur in de Formule 1 zijn motor op. Hij reed op dat moment op de achtste plaats.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 En wij, dat is eh, samensteller en presentator Peter den Boer. We begonnen met, eh, de, inmiddels mag ik zeggen, herkenningstune Mulder en Mulder. How do you like your ex in the morning? Mulder en Mulder die overigens eh, op het punt staan om een, weer een nieuwe cd uit te brengen. Maar daarover volgende keren meer kopje koffie hadden we er al bij. Alle allerlaatste paaseitjes. En voor de rest eh, alleen maar prachtige muziek van alles wat. Dwars door de platenkast. Op deze mooie dag. Somebody Loves Me. Dat horen wij nu gespeeld door de big band van Woody Herman. Ja, dat zijn de tonen, dat zijn de tonen van uh, eh, Naina Simone. Op het moment dat wij eh, haar horen in eh, het nummer dat we als geen ander kennen... en waar ze super bekend mee is geworden... hij Put A Spell On You. Maar wij gaan natuurlijk luisteren naar haar nu. Naar een ander nummer. Instrumentaal. Want dat horen we niet zo vaak. En dat is de Central Park Blues. thank you Mm-hmm. Clifford. Gespeeld door niemand minder dan Stan Getz. I Remember Clifford is een nummer dat eh, gecomponeerd werd door Benny Colson, saxofonist. En die schreef dat naar aanleiding van het overlijden van een zijn, van zijn collega's uit het Hampton Orkest. En dat was Clifford Brown. We hebben eh, al ver achter ons het tijdperk van de big band. Ik draaide zo even al... Eh, de big band van Woody Herman uit dat tijdperk. En ik ga een ander stukje laten horen van de big band van Benny Goodman uit het eh, eh, good old swing tijdperk. En daar werd gezongen door Peggy Lee.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 Met eh, de French horn bespeeld door Vince de Rosa. En ehm, ja, het is nu tijd voor Paris Combo. Fris en fruitig. Een eh, groep die heel modern is. Franse jazz zingt. Maar dat op een fantastische manier doet. En stapje voor stapje zijn ze bekender geworden. Het nummer dat ze nu brengen is Pa Depuis longtemps je ne sais pas où m'amène le vent. Voilà pourquoi je ne suis pas ce qui marche devant. C'est le chemin le plus beau qui en a tenté plus d'un. Le mien se fait au sabot que je pose tous les matins. Au gré des ce monsieur fait ce qu'il peut. Madame sait pas si elle doit. Un enfant qui ferait mieux de grandir comme il le croit. Un cheminot sur des rails qui regarde passer les vaches une perle dans un sérail qui ne veut plus qu'on l'attache, un antiquaire amour qui soudain se trouve trop vieux. Y a déjà du mieux, on verra, on verra si ça vaut pas le coup d'œil là-bas, là-bas juste un peu plus bas. On verra, verra, on voit bien que ça ne va pas, non les pas comme ça qu'on va danser. pas à pas, un quatre dans les broussailles. combo, Paris combo. Pazapa. We gaan nu eh, naar een prachtig virtuoos pianospel luisteren. Het Cedar Walton Trio. En hij wordt daar begeleid door David Williams op de bas... en Billy Higgins, good old Billy Higgins, op de drums... in een eh, heel eh, mooi nummer, Bleecker Street Theme. Het was een uh, prachtige bassolo van David Williams. We gaan nu naar Rita Reis. En met als begeleiding de kleine bezetting van de Dutch Swing College Band. Met het nummer In My Solitude. In My Solitude. Rita Reis met een eh, uiterst eenvoudige begeleiding. Alleen maar lange notenblazen doen de herenblazers. En een klein solotje voor Peter Schildroord. En voor de rest alleen maar eenvoudig, maar in zijn eenvoud toch heel erg mooi. Niet in de laatste plaats omdat in de begeleidende groep... de gebroeders Kaart, D en Ricard uit Haarlem... Eh, meespelen. Ik laat nog één stukje horen. En dat is eh, Up a Lazy River. a kind old tree. Throw away your troubles, dream a dream with me up the lazy river where the robin's song awakes a bright new morning. We can love along. Zo moet een nummer ook afgemaakt worden. Eh, eh, CQ beëindigd worden. Lee Konitz op de altsax met een prachtige gestreken bas. Dit was weer een voorbeeld van een groepje, een akoestisch spelend groepje. Mooi opgenomen en heerlijk gespeeld.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 You can't forget her, soon you even stop trying. You'll walk the floor and wear out those new shoes you're happy, you're learning the flow you're out in a crowd, the blues will haunt your memory. And that's when you don't sleep. The whole night you're crying. Well, you can't forget her. Soon you even stop trying. You'll walk the floor and wear out your When you feel your heart break You're learning the blues You feel your heart break You're learning the blues So helemaal klaar. Learning the blues. Dat was uh, eh, Matt Dusk. Wat veel luisteraars van ZFM Jazz op zondag niet weten... is dat eh, wij regelmatig verzoeken krijgen. U kunt, iedereen kan gewoon verzoeken indienen als je graag iets wil horen. Nou, we doen het. En zo hebben wij een, eh, een hardnekkig schrijvende mevrouw Groenestein... En die wil zo graag een klaaglied horen van Nina Simone. Nou, op deze zonnige dag, vooruit dan maar... Wij gaan eh, later horen, speciaal voor haar, Strange Fruit. Southern trees Barren strange fruit Blood on the leaves blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. gallant south. Them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, clean and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit. For the crows to pluck. the rain together. Nina Simone, Strange Fruit. We gaan eh, naar het nieuws luisteren. En we komen daarna graag weer bij je terug voor nog een uur ZFM Jazz.